Robert Baltus met het NOS Journaal. In haar woonplaats Gravenzande is vanochtend vroeg Jade Kopse overleden. Ze leed sinds haar veertiende aan kanker en anderhalf jaar geleden bleek dat ze niet meer beter zou worden. Ze deelde op haar Instagram-account Mijn leven met kanker, hoe ze leefde met de ziekte. Met haar stichting zette ze zich in voor lotgenoten... en ze zamelde veel geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Het ziekenhuis voor kinderen met kanker. Ook richtte ze zich met haar ouders de stichting Villa Jade op een vakantiehuis... waar kankerpatiënten en hun ouders kunnen verblijven. Voor haar inzet kreeg ze anderhalf jaar geleden een lintje. Jade Kops was 19 jaar. Bestuurders van het Amsterdam Studentenkoor kunnen weer een beurs krijgen. Dat hebben de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam met elkaar besloten. Een bestuursbeurs is een financiële tegemoetkoming voor studenten die een bestuursjaar doen. Ze kregen die in de afgelopen jaren niet meer vanwege misstanden bij het koor. Er zijn wel voorwaarden. Bij herhaling van misstanden kan de beurs weer worden ingetrokken. De vereniging heeft zich in de afgelopen jaren gewerkt aan een cultuurverandering, zeggen de onderwijsinstellingen. In Pakistan wordt verwacht dat vandaag een Iraanse delegatie aankomt... voor de tweede ronde vredesbespreking met de VS. Bronnen denken dat er een grote kans is op een doorbraak... nu Iran naar Pakistan reist. Volgens premier Jette is er niets veranderd in het NAVO-bondgenootschap. In een gelekte e-mail vanuit het Pentagon in Washington... staat dat NAVO-landen als Spanje en het VK sancties kunnen verwachten van de Verenigde Staten als zij de oorlog met Iran blijven tegenwerken. Volgens Jette is er niets aan de hand en blijft iedereen gewoon volwaardig lid. Het weer zonnig, alleen in het noorden nog wat bewolking. Het is 14 graden aan de kust tot maximaal 20 in het binnenland. Morgen begint grijs en mistig, later veel zon en maxima tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland eh, staat nu een dozijn files en ze leveren op een paar na allemaal maar eh, vijf minuten vertraging op. Uitzondering is eh, de A10, de A10 Noord naar Zaandam.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 C'est oui ou bien ce non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien ce non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien ce non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien ce non. Hier encore on était liés.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 Meer dan 3600 Nederlanders hebben dit jaar een lintje gekregen... voor hun verdiensten voor de samenleving. Dat zijn er enkele honderden meer dan in eerdere jaren. De lintjes worden altijd uitgereikt op de laatste werkdag voor Koningsdag. Premier Rob Jetten zegt dat voor iedereen duidelijk is dat Spanje volwaardig lid is van de NAVO. Hij reageert ermee op een uitgelekte e-mail van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daarin worden opties besproken om andere NAVO-lidstaten sancties op te leggen... als ze Amerika geen steun geven in de oorlog tegen Iran. In haar woonplaats Ravenzande is vanochtend Jade Kops op 19-jarige leeftijd overleden. Ze is bekend van het Instagram-account Mijn Leven met Kanker waarop ze vertelde hoe het is om te leven met de ziekte die haar op haar veertiende trof. Met haar stichting zette ze zich in voor lotgenoten met de ziekte. Het weer zondag alleen in het noorden wat bewolking, 4 graden aan de kust, max 20 in het binnenland. Dit is ZFM. This is the A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given. Final results for the American president election African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.